Volgens de Catalaanse autoriteiten zijn meer dan 840 mensen gewond geraakt. Als de staking op basisscholen van donderdag niets oplevert... dan leggen de leraren in november zeker twee dagen het werk neer. Dat zegt belangengroep PO in actie in de Volkskrant. De groep heeft de plannen voor nieuwe stakingen nog niet besproken met de bonden met wie ze samen optrekken. De Algemene Onderwijsbond is verrast en noemt zelfstandige nieuwe stappen ongebruikelijk. Een GGZ-instelling in Zuid-Limburg stopt binnen enkele weken met de jeugdzorg aan een nog onbekend aantal kinderen. Tegen NRC zegt de instelling Mondriaan dat door gemeentelijke bezuinigingen dezelfde zorg door steeds minder medewerkers geleverd moet worden. Volgens een bestuurder wordt de werkdruk daardoor onverantwoord hoog. Bij Mondriaan zijn nu nog zo'n 500 kinderen in behandeling. De twee vrouwen die worden verdacht van de moord met zenuwgas op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontkennen schuld. Ze zeiden bij de start van het proces in Maleisië dat ze dachten dat ze meewerkten aan een verborgen camerashow. Kim Jong-nam werd in februari op het vliegveld van Kuala Lumpur aangevallen. Noord-Korea zou de opdracht hebben gegeven, maar het land ontkent elke betrokkenheid. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dodelijke steekpartij van gisteren in Marseille. Bij het grootste treinstation van de stad stak een man twee vrouwen dood. Volgens het aan IS gelieerde persbureau was de man een soldaat van IS. De dader was bekend bij de politie en hij is door antiterreureenheden van het leger doodgeschoten. Het weer. Eerst reizen regenachtig, vooral in het oosten. Later trekt de regen weg, maar vallen er verspreid nog wel wat buien, afgewisseld met zon.